aflaten en gewoon die schuif hier in de studio beneden openschuiven. Dames en heren, jongens en meisjes, het komende uur staat hij er helemaal klaar voor. The one and only DJ Dion Sydney. Maak je poes maar schoon, want als hij stinkt dan heeft hij er geen zin meer in.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 Behind the Wheels of Steel, the one and only Dion Sydney. Ja, en wil je even weten wat hij draaide nou? Hij startte met The Young Punks, Ready for the Fight in a Gramophone at Sea remix. Hard Rock Sova, Live Today. Daft Punk, Digital Love in de Bart B. en Christian Luke bootleg. Marcel Woods kwam ook nog voorbij met The Bottle. Louis Lopez versus Jason Lee. Is This Love? in de Chucky remix. Coolio, I See You When You Get There kwam ook nog voorbij in de Maxi Divine en Verus remix. Richard Durand en Yes. NYC. Bob Sinclair, Mr. Tambourine Man in de Manassi Bros remix. Chesto en Diplo, Come On. Dennis moest hem gewoon nog een keer draaien. Maar het is ontzettend lekkere plaat, dus het is hem gegund. Stromae, alors een In de Dion Sydney Don't Speak French remix. En ja, nu. Chesto featuring BT. Love Comes Again. In de Bart Klaassen remix. Wat staat er het komende kwartier nog klaar voor hem? Dat is een hele grote verrassing. Ik weet in ieder geval wel dat zometeen na 11 uur DJ JK gaat draaien. En onder andere de nieuwe promo van Chega Recordings. Promo nummer 27. Ontzettend leuke release. Ik zeg gewoon lekker blijven luisteren. Tot 12 uur is het See It op jouw CFM Zandvoort. 106.9, 104.5. En natuurlijk ook via de livestream op www.cfmzandvoort.nl Rechtsbovenaan even de link aanklikken. En kunt ook gewoon van achter je laptop luisteren, waar ook ter wereld. a smile.